Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De man die gisteren in New York acht mensen doodreed... is volgens de politie weken bezig geweest met de planning van de aanslag. De 29-jarige Oezbeekse immigrant handelde in naam van IS. Hij zou precies de instructies hebben gevolgd... die de terreurorganisatie op sociale media heeft gezet. De Oezbeek was geen onderwerp van politieonderzoek. De linkse oppositie in de Tweede Kamer heeft CDA-leider Buma aangevallen over de belastingplannen van het nieuwe kabinet. Buma verdedigde het voorstel om het lage btw-tarief te verhogen en de dividendbelasting af te schaffen. Volgens hem worden die maatregelen gecompenseerd door andere ingrepen. Maar volgens GroenLinks-leider Klaver wordt met het afschaffen van de dividendbelasting 1,4 miljard euro weggegeven aan buitenlandse beleggers. Radko Mladic vraagt het Joegoslavië-tribunaal het vonnis tegen hem uit te stellen. Het tribunaal wil op 22 november uitspraak doen in de zaak van de Bosnische, Bosnisch-Servische oud-generaal. Maar volgens zijn advocaten is hij mogelijk ernstig ziek. Hij moet eerst medisch onderzocht worden door artsen uit Servië, vinden ze. De 74-jarige Mladic heeft eerder beroertes en een hartaanval gehad. Nog eens vier mannen zeggen dat ze zijn aangerand door Kevin Spacey. De 58-jarige acteur zou het vooral hebben voorzien op jonge mannelijke collega's. Door de beschuldigingen is de acteur in rap tempo uit de gratie geraakt. Zo heeft Netflix de opnames van de serie House of Cards, waar Spacey de hoofdrol in speelt, per direct stilgelegd. Feyenoorder Sofian Amrabat heeft definitief gekozen voor de Marokkaanse nationale ploeg. Dat heeft de KNVB bevestigd. Amrabat heeft zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit. Bondscoach Advocaat wilde hem in de toekomst graag bij Oranje hebben. Maar Amrabat werd gisteren door Marokko opgeroepen voor het WK-kwalificatieduel met Ivoorkust. Het weer in het noorden nog wat regen. Vanavond wordt het geleidelijk overal droog. Morgen enkele buien, maar ook zon. Het wordt een graad of 12. Vrijdag is het grotendeels droog, maar in het weekend valt er weer wat regen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De dagelijkse files in de Randstad zijn niet langer dan normaal en ze zijn alweer voorzichtig aan het oplossen. Dit zijn de files die nog wat meer vertraging geven. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld een kwartier extra. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Oudekerk en de Amstel en Maarsen bijna een half uur extra. En vervolgens naar Den Bosch tussen Afrit Everdingen en Waardenburg 20 minuten erbij. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Daar staat de langste file tussen Leidsendam en Den Haag-Zuid. 7 kilometer en een kwartier extra. De A13 Den Haag-Rotterdam is daardoor ook vastgelopen. Tussen Delft-Noord en het Kleinpolderplein. Ook wel een kwartier in de file. De A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brinoorbrug. 10 minuten tot een kwartier. En de A20 Gouda-Hoek van Holland.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 Don't you wish your girlfriend was fun like me? girlfriend was fun like me. Big fan, don't ya? Don't ya? I know I'm on your mind. I know we had a good time. I'm your friend. I'm fun and I'm fine.